Dik Hark met het NOS journaal. Het aantal doden door de zware regenval in Saoedi-Arabië is opgelopen tot zeker 100. De meeste doden vielen in de Saoedische stad Jeddah. Volgens reddingswerkers worden nog tientallen mensen vermist. Er is veel kritiek op de Saoedische autoriteiten. Doordat de wegen en elektriciteitsnetwerken in Jeddah slecht worden onderhouden... vallen er meer slachtoffers dan nodig, zeggen critici. In een groot deel van de stad viel de elektriciteit uit... en werd de snelweg naar Mekka gesloten. Door de jaarlijkse bedevaart is het extra druk... en veel bedevaartgangers kwamen vast te zitten. De regering in Peru heeft voor het eerst een excuses aangeboden aan de zwarte bevolking in het land. De autoriteiten erkennen dat de afstammelingen van de Afrikaanse slaven al eeuwenlang worden gediscrimineerd, buitengestoten en misbruikt. De regering ziet de verontschuldigingen als een eerste aanzet tot integratie van de Afro-Peruvianen. Peru is niet het eerste Zuid-Amerikaanse land dat een excuus aanbiedt aan de nakomelingen van de slaven. Maar het is wel het eerste land dat toegeeft dat de achterstelling ook vandaag de dag nog voortduurt. Voor de Peruaanse bevolking is zo'n 5 tot 10 procent van Afrikaanse origine. De Britse premier Brown heeft aan de Afghaanse president Karzai harde eisen gesteld om de terugtrekking van Britse en andere buitenlandse troepen mogelijk te maken. Karzai moet een eind maken aan de corruptie en hij moet een Afghaanse troepenmacht van 50.000 man klaarstomen. Daarnaast heeft Brown een tijdpad opgesteld dat Karzai moet volgen. Volgens analisten heeft Brown nooit eerder zo rechtstreeks eisen gesteld aan Karzai. Nederland heeft zijn tweede wedstrijd om de Champions Trophy verloren van Australië. In Melbourne werd het 7-2 voor het gastland. De hockeyers van Oranje stonden in het begin van de eerste helft nog met 1-0 voor. Maar gaandeweg bleken de Australiërs te sterk voor Nederland. Bij Rus was het al 5-1 en in de tweede helft scoorden de Australiërs nog twee keer.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 Hij heeft na zijn hogeschool daar in Amerika een contract getekend bij Geffen Records. Bracht daar drie cd's uit. Maar in 2008 zeiden ze tegen hem, je bekijkt het maar. Nu weer onder eigen beheer, onder zijn eigen naam. When you go down to the bellum to have a little fun, have your ten dollars ready when the policeman comes. Mama, daddy's got them deep elm blues. Well, now, won't gun. Have your twenty dollars ready when the policeman comes. Oh, sweet mama, daddy's got them deep blue blues. When I'm home. als u in uw favoriete platenzaak bent en u kunt deze cd van Trevor Hall niet vinden, vraag maar eens of ze hem kunnen bestellen voor u. En dan moeten ze bestellen bij Sugar Hill Records daar in Amerika. Deze man draait ook al heel lang mee hoor. En dan heb ik het over Ronnie Cox. Bracht ook een cd uit. Standing in the phone booth, dialing up your number. la, get your message. Could it be you're gone? I wonder, baby, can I come back home? Standing on the sidewalk, staring up at your window, do I see a shadow? Someone I don't know. Why wonder, baby, can I come back home? Just like Bill Bailey, do you miss me yet? Yeah. Or could you just be not ready to forget? Sleeping on your doorstep, trying not to get my head wet, waiting for your paper, chill down to the bone. Why wonder, baby, can I come back home? just let me in. Writing you this letter to tell you that I'm sorry and I'm all out of money. I'm tired of being alone. Why wonder, baby, can I come back home? Why wonder, baby? Can I Come Back Home, geschreven door Fred Noblock en Darden Smith. En eh, dan denk je bij jezelf van wie heeft daar nou zo mooi die uh, viool bespeeld? Dat is Robert Bolin. Is een van de zes mensen die achter deze Ronnie Cox staat. Danny Harlow, Susan Taylor, Gary Taylor, Robin Bolin, dus, Tommy Ruder en Wayne Manning. Dat zijn de mensen die uh, acte de présence geven op deze cd. En dit, dit is Darius Rucker met... got spaghetti and a cheap bottle of wine. Don't need no concert in the city. I got a stereo and the best of Patsy Cline. Ain't got no caviar, no Dom Perignon. But as far as I can see, I got everything I want. same to me as long as I'm with you. It's ride by me. En dat zegt Darius Rucker. Hij heeft het eh, zelf geschreven met eh, Frank Rogers samen. En uitgebracht op uh, Capitol Record Label. En dat is in april van dit jaar geweest. En deze jongeman heeft ook een cd uitgebracht. Een nieuwkomer. Ja, hoe oh dat zou ik ook roepen hoor. Een nieuwkomer in de country scene in Amerika. people are what's wrong with me. Because they got my heart painted on my sleeve. and it happened real fast. They see the way I smile, they can't help but ask, What kind of love? baby, lately that's Okay. Alrighty. Zo klinkt het dan in de studio als Joey en Rory aan het opnemen zijn. Het gaat er allemaal heel erg ontspannen aan toe. I think what made Granddaddy great is that he didn't work all day. I'd love the time we spent, and I'd go everywhere he went. We end up on some old dear trail. and I listened hard as he would spin his tales. We were in a field of stumps. He said, I got a new one for you, hon. These trees once stood tall, and I'm the man that made 'em fall. I cut 'em up, I sanded 'em down. And you wouldn't believe what I found. Past the bark and all the scars our home was in the heart of those old trees. God bless who sowed those seeds. A hundred years and they just grew. And only heaven knew just what they'd mean to our family. All that time to become what they should. You know, our home was in the heart of the woods. He smiled, said, There's my favorite one. Pointed at a cherry stump. He said, I couldn't afford the one at Sears, so the good Lord planted one right here. He carved out what he saw within. And he gave it to my dad when he turned ten. And past the bark and all the scars, there was a guitar in the heart of that old tree all from just one seed. A hundred years and it just grew, and only heaven knew just what it'd be. And how that tree could sing all that time to become what it should. There were songs in the heart of the wood. He said we can mark a tree to keep from getting lost. And it'll always point our way home like that old rugged cross. A hundred years and it just grew, and only heaven knew just what it'd be, and who'd hang on that tree. It held the Son of God like it should. but I know it broke the heart of the wood. I think what made Granddaddy great is that he didn't work all day. I'd love the time we spent, and I'd go everywhere that old man went. In begin 2008 toen werden ze pas ontdekt door. Uh... Yes. nou, oké, laat het zomaar op band staan. Dan zetten we het zo op cd. Zo zal het zo ongeveer gegaan zijn laatste stuk had ik u ook nog even moeten laten horen. Deze Joey en Rory, zij zijn eh, vorig jaar, eh, begin vorig jaar, zijn ze eigenlijk pas begonnen met het maken van muziek. Eh, het is een, een echtpaar in Amerika wat een, een, die een farm hebben, een boerderij hebben en daar heel veel werk aan hebben. En ja, het muziek maken kwam eigenlijk op de tweede plaats, totdat zij ontdekt werden en aan hun gezegd werd van ga maar eens een cd opnemen. Laat eens maar eens kijken wat het wordt. En zie daar een cd en natuurlijk een vet platencontract. De tweede cd zit er alweer aan te komen. En ze hebben ook een kerstnummer uitgebracht. Ik heb twee cd's gekregen vol met kerstnummers, maar die draai ik nog niet. Behalve dit. Want dit is zo ontzettend mooi. It's Christmas time again this year. I can't believe it's already here. Ain't bought a single thing, oh dear. I'm so far behind. I like to get my shopping done before the lines get long in all the stores. I'll spend more than we can afford, but hey, it's Christmas time. It's Christmas time again, you see. Let's go pick out the perfect tree. Is it leaning left or is it just me? Oh, honey, it looks just fine. We'll hang the tinsel, string the lights. These ornaments will take all night. It's a lot of work, but that's alright. It's Christmas time. We'll eat too much and swear. Oh, looky here, I love this show. It's Christmas time. It's Christmas time, who's at the door? Why, sure, there's room for seven more. We'll make some pallets on the floor. That'll be just fine turkey stand, pull up a chair, grab a hand, let's say a prayer for all those soldiers over it, hun, I really do. It's Christmas time. It's Christmas time again, you know. It hit me just an hour ago. It ain't about the mistletoe. Let's keep that in mind. It's about the star that led the way, the baby child born that day. It's cause of him we all say it's Christmas. ik weet het. Hè. Sinterklaas is nog niet geweest, dus dan mag je als onbeschreven wet eigenlijk helemaal nog geen eh, kerstnummers draaien. Maar ik dacht bij mezelf van, dit is zo ontzettend mooi, dit moet ik u gewoon laten horen. En dan gaat het vaak maar om die hele kleine dingen die je hoort in een stukje muziek. En die Little Things, dat is ook een titel die Brian White heeft geschreven. A penciled heart, reminder of the way you feel. Just a passing thought, but it may, may see. It's the little things that mean the world to me. Like your morning touch upon my skin, and your gentle kiss that wakes me up and does me in. You hold me close and it sets me free. It's the little things that mean the world to me. How you change my van Brian White. Pas geleden uitgebracht, Those Little Things. Hij heeft het zelf geschreven samen met, uh, met Eric, eh, dan moet ik even spieken hoor, Eric Bledsoe. Daarmee heeft hij dat geschreven en uitgebracht op het Curb Record label. En dit is een jonge man die eigenlijk nog helemaal niet bekend is in de country scene hier in Europa. In Amerika begint hij al behoorlijk door te dringen hoor, deze Curtis Day. it all to me, except the word goodbye. And my old tired I'm sorry's Don't We Just Dance? Laten onze tv maar uitzetten. Daar is alleen maar slecht nieuws op. We zetten de radio aan en we gaan gewoon dansen. Dat zegt tenminste... Baby, why don't we just turn that TV on? Josh Turner. just go crazy. So, baby, why don't we just dance down the hall, maybe straight up the stairs, bouncing off the wall, floating on air, baby? Why? me straight up the stairs, bouncing off the wall, floating on air. last dance. Turner, Why Don't We Just Dance? Laten we maar gewoon even een dansje wagen. Hoef je mij niet te vragen hoor, want uh, ik ben niet zo'n danser. Ik kan niet zo in de maat lopen, zeg ik dan altijd maar. En dit, dit is Delbert McClinton. I'm starting a rumor about you and me. That we've been seen out doing some crazy things. They say we're tight as any two can be. I'm starting a rumor about you and me. They'll all be talking out of school about how we carry on like love sick fools. They say we look just like we were meant to be. I'm starting a rumor about you and me. It's gonna be all over town that you're crazy about the new love that you found. I make it easy for everyone to see that it's me. about you and me. I'm starting a rumor about you. of, u, of u het altijd eens bent met eh, mijn muziekkeus. Maar daar kunt u zelf ook aan meewerken hoor. Je kunt gewoon uw verzoekplaten aanvragen op verzoekapenstaartjehetnet.nl. Komen ze rechtstreeks bij mij binnen of u gaat gewoon een briefje schrijven. Of u belt even naar uw favoriete radiostation. En daar vraagt u de nummers aan die wij voor u moeten gaan draaien. En natuurlijk hou ik daar dan rekening mee. Singer-songwriter Silky Manoff. Mooie dame, mooie stem. Leeft heeft u al lang geraden, hè? Steal Your Crown. Ik roep soms wel eens van eh, pop meets country. En het zal u ook niet ontgaan zijn dat een aantal uh, popmuzikanten... graag ook eens een keertje een uitstapje maken naar de country. En dat heeft Sting ook gedaan met I'm So Happy I Can't Stop Crying. Several weeks have passed now since she left me. She shows her face to ask me how I She says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, Are you okay? I was worried about you. Can you forgive me? I hope that you'll be happy. stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears. Saw a friend of mine, he I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. lawyer. Mr. Good News, he got me. Joint custody and legal separation. I'm so happy. stars for my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. Everybody knows that you can afford the do, but baby, sit sometimes. So that friend of mine, he said, you look different somehow. I said, everybody's got to leave that darkness sometimes. I said, I'm so happy. pop meets country. Hè? Sting hij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ook eh, liefhebber is van de blues, van de jazz en nu ook dus van de country music. Is overigens al auto 1996. En dit is dan weer eh, Spik Nieuw uit 2009. Dick van Altena en Hilde Vos. How's the world treating you? I've had nothing but sorrow Since you said we were through There's no hope for tomorrow. How's the world treating you? Every sweet thing that mattered has been broken into. All my dreams have been shattered. Do you niet of het echt een eh, gelegenheidsduo is, dit, eh, deze Dick van Altena en Hilde Vos. Maar ik heb ze de eerste keer gezien tijdens het eh, DCMA Awards Gala in september van dit jaar. En het was een van de grootste verrassingen, vond ik, van die avond. Hier nog zo'n duo, Rich Hopkins en Liza Novak. Ze hebben een, samen een cd uitgebracht en die noemen ze Loveland. dit is een nummer door hun geschreven, Angels in Boots.